het NOS nieuws van 4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het Griekse eiland Lesbos zijn zeker 16 migranten verdronken onder wie een kind. Dat heeft de Griekse kustwacht bekendgemaakt. Er is een reddingsactie op touw gezet om te zoeken naar overlevenden. Zeker twee opvarenden zijn gered. Volgens getuigen waren er zo'n 25 mensen op een boot. Dit jaar zijn zo'n 4800 vluchtelingen en migranten van Turkije overgestoken naar Griekenland. Vorig jaar waren dat er ruim 170.000, vooral Syriërs. Een juwelenhandelaar uit Amstelveen zit vast omdat hij een overval op hemzelf in scène zou hebben gezet. Zijn verzekeringsmaatschappij heeft aangifte gedaan. De man van 50 belde in november vorig jaar de politie. Hij was naar eigen zeggen door meerdere daders gegijzeld in zijn bedrijf. De daders waren er volgens hem met miljoenen aan juwelen vandoor gegaan. Beelden van het incident werden in opsporingsprogramma's uitgezonden. Naar aanleiding van tips van kijkers zijn eerder deze maand vier verdachten opgepakt. En bij huiszoekingen zijn ook juwelen in beslag genomen. Politieagenten maken nog steeds te vaak te lange dagen, ondanks een belofte van de korpsleiding dat dat niet meer zou gebeuren. Het aantal overtredingen van de arbeidstijdenwet zou in 2015 nul moeten zijn, maar dat aantal is lang niet gehaald. Vorig jaar waren er nog zo'n 250.000 overtredingen, waarbij moet worden aangetekend dat de politie uitzonderingen mag maken in geval van nood. De politietop denkt niet dat de situatie snel zal verbeteren en suggereert om de regels te versoepelen.

Na de AIVD waarschuwt ook de militaire inlichtingendienst MIVD voor Russische digitale dreiging en toenemende destabilisering van de westerse wereld. De Russen voeren een zogeheten hybride oorlog. Hackers proberen bij westerse instellingen binnen te dringen en op internet schilderen ingehuurde bloggers, vloggers en trollen het westen af als anti-Russisch, terwijl Rusland wordt gepresenteerd als humanitair, redelijk en deescalerend. De MIVD waarschuwt dat de cyberdreiging door Rusland onze samenleving samenleving kan ontwrichten. Het weer, regen, in het zuiden pas in de avond. Het is 11 tot 14 graden. Morgen buien met kans op hagel en onweer, een stevige noordwestenwind... en het wordt hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 气。 Barbara Streisand. Barbara Streisand.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

Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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

your ways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 zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhaal.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 to be buster. Always talking about what he wants and just sits on